De aanklacht tegen Harry is poging tot doodslag... voor de mishandeling van Koen Everink tijdens het dansfeest Sensation White vorig jaar. Een postbezorger uit Den Haag heeft de Belastingdienst opgelicht door post van anderen open te maken. Hij vulde zijn eigen rekeningnummer in op brieven waarmee ondernemers en instellingen geld konden terugkrijgen van de fiscus. Op die manier wist hij zo'n 200.000 euro buiten maken. De Belastingdienst heeft maatregelen genomen dit soort fraude te voorkomen. Vanaf 1 december kunnen bedrijven alleen digitaal geld terugvragen. Straks om 11 uur wordt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Volgens de Noorse omroep NRK krijgt Malala de Nobelprijs niet. De Pakistanse Malala zou te jong zijn en het zou beter zijn voor haar veiligheid als ze de prijs niet won. De 16-jarige Malala Yousafzai wordt gezien als grote kanshebber voor de prijs. Ze werd vorig jaar in haar hoofd geschoten door leden van de Taliban. Ze zet zich in voor het recht van meisjes om naar school te gaan in Pakistan. De eerste sneeuwval van het seizoen heeft in de Duitse en Oostenrijkse Alpen direct tot problemen geleid. In het zuiden van Duitsland, in de omgeving van Garmisch-Partenkirchen, zijn de scholen vandaag dicht en de autoriteiten roepen iedereen op om thuis te blijven. Ook het verkeer heeft veel last van de sneeuw. De regionale media spreken van een totale chaos op de weg. Ook in Oostenrijk veroorzaakt de sneeuwval problemen. Op sommige plaatsen is een halve meter sneeuw gevallen. En dan het weer vanuit het noordoosten en oosten op steeds meer plaatsen regen. Vooral in de noordelijke helft van het land blijft de regen lang hangen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog regen, op andere plaatsen ook zon. En het wordt morgen 12 graden. Dit was het NL. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 2 kilometer.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 Raymond CW met het NOS journaal. De organisatie voor het verbod op chemische wapens, OPCW, krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Dat is bekendgemaakt door het Nobelcomité in Oslo. De OPCW houdt toezicht op de naleving van het verdrag chemische wapens uit 1993. De internationale organisatie werd in 1997 opgericht en is gevestigd in Den Haag. Vrijwel alle landen zijn lid van de OPCW. Ook Syrië is sinds kort lid door druk van de internationale gemeenschap. De andere belangrijke